Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Dit weekend wordt er in Hilversum verder onderhandeld over een nieuw kabinet. Informateur Letchert gaat daar op een landgoed verder praten... met in elk geval D66, VVD en CDA. Vandaag zei CDA-leider Bontebal dat het logisch is... als JA21 zich aansluit bij een nieuw kabinet. Ik heb de VVD vrij duidelijk horen zeggen de afgelopen weken... dat ze sommige partijen niet aan tafel willen hebben. Dus daar, daar zit bij mij ook wel een soort realisme. Ik denk toch dat er eh, als eerste naar JA21 gekeken eh, zal, worden. Dat lijkt me het meest realistische. Maar we gaan het zien, ook dat is nog eh, open. Die vier partijen partijen hebben dan trouwens nog steeds geen meerderheid. Volgens informateur Letchert kan het nog steeds alle kanten op. Er liggen twee varianten vanuit het advies van eh, Buma in het eh, rapport. Dat is zowel een minderheidsvariant als een meerderheidscoalitie. Beide liggen op tafel, over beide hebben we gesprekken. Daar is geen eh, concluderend verhaal nu van te maken. Iets bestellen van buiten de Europese Unie wordt binnenkort duurder. De EU komt met een heffing van 3 euro per product. De bedoeling is dat er minder bestellingen van ver weg gaan komen. De EU heeft twijfels over de veiligheid en duurzaamheid van al die spullen. Vorige week kwam Nederland ook al met soortgelijke plannen. Er wordt vanavond en komende week extra gecontroleerd op rijden onder invloed. De jaarlijkse Bob-campagne is vandaag afgetrapt. Uit onderzoek is gebleken dat één op de 5 jongeren tussen de 18 en 24 nog wel eens achter het stuur kruipt als ze hebben gedronken. En we zijn los op het WK darts. Op de tweede dag is ook de eerste Nederlandse overwinning binnen. Niels Zonneveld won vanmiddag met 3-0 van zijn tegenstander Poeha uit Nieuw-Zeeland. Was allemaal te horen bij Viaplay. Dit is eh, Zonneveld, maar tops maar weer. 3 uit 11, 4 uit 12. De eerste twee sets won hij met uh, eh, 3-2. En de derde set is Poeha nergens meer. En Zonneveld, die is overal. Die gooit een fantastische, om niet te zeggen fabuleuze laatste set. Tweede ronde dus tegen Michael Smith. En dat wordt waarschijnlijk wel een veel moeilijkere pot voor Zonneveld. Want Smith werd drie jaar geleden nog wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint bewolkt en wat mistig. Later op de middag is er steeds meer zon. Het wordt dan een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Uit DNA-onderzoek blijkt dat de wolf die daar begin deze maand werd doodgeschoten... de probleemwolf Bram is. Eerder dit jaar had hij daar een wandelaar en een kind gebeten. Er worden opnieuw online pakjes afslankthee verkocht... met verboden en gevaarlijke stoffen erin... Het gaat om thee van het merk Trex Tea. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de thee niet te drinken. Vanavond begint in Ahoy in Rotterdam de halve finale van het WK handbal. Oranje neemt het op tegen Noorwegen. De andere halve finale is ook vanavond.